Clemens Peters met het NOS Journaal. In het westen van Puerto Rico is een dam niet meer in staat om het water van het meer tegen te houden na de orkaan Maria. Mensen worden in alle eil met bussen geëvacueerd. De regering noemt de situatie extreem gevaarlijk. Twee steden worden geëvacueerd, daar wonen samen tienduizenden mensen. De orkaan Maria eiste woensdag op het eiland zeker 13 levens. Bijna alle 3,4 miljoen inwoners van Puerto Rico zitten al dagen zonder elektriciteit. De hoofdstad San Juan staat blank. De reacties op de Brexit-speech van de Britse premier May zijn niet erg enthousiast. De Europese Brexit-onderhandelaar Barnier noemde de toespraak constructief, maar weinig concreet. May wil na de Brexitdatum in april 2019 een overgangsperiode van twee jaar om een definitieve regeling uit te werken. In die periode zou Groot-Brittannië toegang moeten blijven houden tot de interne EU-markt en in ruil betalen de Britten dan gewoon contributie. Het is de vraag of Brussel daarmee akkoord gaat. Maandag gaan in Brussel de onderhandelingen over de brexit verder. De Russische minister Lavrov heeft gezegd dat de leiders van Noord-Korea en de Verenigde Staten hun toon moeten matigen, waarbij hij de woorden heethoofden en krijgszuchtige taal in de mond nam. Lavrov vindt het over en weer uiten van dreigementen verkeerd en onacceptabel. Hij voegde eraan toe dat hij er nog steeds van overtuigd is dat een Russisch-Chinees voorstel de weg kan effenen voor een diplomatieke oplossing van de crisis. In Amsterdam hebben plassende vrouwen gedemonstreerd tegen het besluit van de rechter om de boete die een vrouw in 2015 voor wildplassen kreeg niet in te trekken. Ongeveer tien vrouwen gingen op het Leidseplein op hun hurken zitten en urineerden over het uitgeprinte vonnis van de rechter heen. De betogers hadden ballonnen bij zich met daarop de tekst de laatste druppel. De vrouwen zijn vooral boos om de uitspraak van de rechter dat vrouwen in nood best gebruik kunnen maken van een mannenurinoir. Het weer. Vannacht en morgen vroeg kans op mist. Morgenmiddag geregeld zon bij een graad of 18. Zondag wordt het 21 graden. Dit was het NOS Journal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit dit is de zomer van ZFM. Ja, we, nu. Shit, ja, we zitten inmiddels in de herfst. Maar ja, komende zondag 21 graden. Wat zeg je, 21 graden? Ja, lekker hoor. En hebben we er zin in? Ja, zeker. Tot eh, medio eh, eind december zou lekker zijn. Daarna een paar gaatjes warmer. Wat zeg je, Dennis? Ja, precies. Ja, daarom... Eh, ik teken er helemaal voor. We verplaatsen het gewoon een beetje erbij. Maar waar we nu recht op hebben... DJ Dion Sydney, See It Sessions in de mix. Met een over uitpuilende USB-stick in de mix. Ik zeg, bring it on! Dit is CFM. truth in these dreams I chase. Out of sight, I still see your face. Even though things fall into place, can't deny I still see your face. There's no truth in these dreams I chase. Out of sight, I still see your face. Even though things fall into place, can't deny I still see your face. to feel I could've never said Wanna come and get it? I could've never said I could've never said Now he don't talk too much, talk too much. He's probably giving up, giving up. But think he's had enough, had enough. Cause he ran out of luck, out of luck. Now he don't talk too much, talk too much. He's probably giving up, giving up. But think he's had enough, had enough. Cause he ran out of luck, out of luck. giving up, giving up. But think he's had enough, had enough. Cause here I know the love, I the love. Now we don't talk too much, talk too much. It's probably giving up, giving up. But think he's had enough, had enough. Cause here I know the love, I the love. Don't put the blame on me. We just wanna hit the dance floor. DJ, turn it up louder. The wheels are in motion, baseline deeper than the ocean. So let's cause an explosion tonight. Let's go. We ain't tryna fade in the background. No. Feel it on the floor when it's smackdown. Yeah. Old school man's on a new wave. When I'm on the mic, better know I can't back down. See my whole team looking wavy. Baseline got the whole club going crazy. Let loose, I promise you won't regret it. But man's running out of time, so let's get it. running out of time, so let's get it. Get it. ons. See It Sessions. See It in the House. Met DJ Dion Sydney en DJ JK. Maar ook alweer de klok van 11 uur met rassenschreden nadat hij. Dat betekent alweer een einde. Aan twee mooie uurtjes, al zeggen we het zelf. Maar niet getreurd, volgende week vrijdag. 9 uur sharp zijn weer bij je, je vrienden van de radio. Laat je radio hier gewoon staan op jouw 106.9, 104.5. Of ben je al zo modern met een DAP? radio. Ja, dat kan natuurlijk ook, want CFM zit ook op DAB+. Wist je dat nog niet? Nou ja, bij deze dan. Zoek het op. Maak er een mooi weekend van. Maar dat lukt wel met die lekkere nazomerse temperaturen.